Zes uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Minister van de Steur mag aanblijven. De oppositie had zware kritiek op hem in het debat over de aanslagen in Brussel. Maar een motie van wantrouwen van de PVV haalde het niet. De oppositiepartijen CDA, D66, ChristenUnie en SGP geven de minister nog één kans. Ze eisen dat Van der Steur voor 1 mei met extra maatregelen komt om de terreurbestrijding te verbeteren. Van der Steur gaf in het debat toe dat hij proactiever had moeten optreden in de zaak Bakrawi. Die terrorist werd vorig jaar door Turkije op een vliegtuig naar Nederland gezet. Twee weken geleden was hij een van de aanslagplegers in Brussel. De aanklager van de KNVB wil dat Ajax tijdens de volgende thuiswedstrijd tegen Feyenoord vak 14 houdt. Daar werd tijdens de laatste klassieker een pop met een strop om de nek opgehangen. Die pop moest Feyenoord keeper Vermeer voorstellen, die vroeger voor Ajax uitkwam. De seizoenkaarthouders die in vak 14 zitten... mogen tijdens de volgende klassieker ook niet op andere plaatsen in de arena zitten. Twee Britse meisjes van 15 zijn tot levenslang veroordeeld... voor het martelen en vermoorden van een vrouw van 39. De meisjes kenden de alcoholistische vrouw. Ze kocht voor de tieners geregeld alcohol en snoep. Op een avond keerden de meisjes zich tegen haar... en werd de vrouw in haar eigen huis negen uur lang gemarteld. Onder meer met een houten stok met spijkers. Waarom de meisjes dat deden is onduidelijk. Ze kunnen op zijn vroegst over 15 jaar vrijkomen. Wielrenner Wilco Kelderman is de nieuwe leider in de ronde van het Baskeland. De renner van Lotto Jumbo kwam met een klein groepje klimmers over de finish. Klassementsleider Landa moest die groep op de laatste klim laten gaan. De vierde etappe werd gewonnen door Samuel Sanchez. Kelderman werd achtste. De ronde van het Baskeland eindigt zaterdag. Het weer lokaal nog een bui. In de loop van de avond blijft het op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst nog mist, later af en toe, zon en een enkele bui. Het wordt morgen zo'n 11 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Files met meer dan een kwartier vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg, 16 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij Knoop het 9 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A9 richting Diemen tussen Batuverdorp en het AMC 11 kilometer. Vertraging ruim een half uur. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij Nieuwegein 11 kilometer. De A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht 6 kilometer. Na een ongeluk op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 8 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. A27 vanuit Gorkum naar Almere, bij Beeldhoven 8 kilometer.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 Rond kwart voor zeven het weer. Dan hebben we om 7 uur een kleine pauze. Om kwart over zeven de evenement in Zandvoort voor de jeugd. En om half acht de top 5 films. En natuurlijk heel veel lekkere muziek hier.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 Deze week op nummer 1 staat The Division. We gaan verder met de muziek. Je luistert naar CFM Jong Antwoord. Nog tot en met 8 uur. We gaan nu eh, luisteren naar Teach Me How to Dance With You. En heb je nou een verzoekplaatje?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 Time to make the club go up. Dolly is een echte lapjesprinses. Ze heeft een eigen willetje en is een beetje onberekenbaar. Ze houdt best wel van aan je aandacht en op schoot liggen. Maar als het haar genoeg is en je gaat door, dan krijg je een map. Haar optillen kan niet, want daar houdt ze niet van. Ze houdt ook niet zo van eh, kinderen. Die zijn haar te druk, ook van honden en soortgenootjes is deze prinses niet gecharmeerd. We zoeken voor haar dus een huis waar ze het rijk alleen heeft. Ze gaat wel heel graag naar buiten dus een huis met de tuin is voor haar ideaal. Wie heeft voor haar een gouden mandje? Dierenthuis Kinderland, Keesumstraat 5, te Zandvoort. Het telefoonnummer is 023 571 3888. 023 571 3888. Wij gaan verder met de muziek. Met Younger van Kaigo. Blijft toch een lekker plaatje. Je nu dus je Younger met Keigo oh, en daarna hoor je Wolf. there is so There's no That's a whole lot of tree. Fuck all this modesty. I just need space to do me.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 elke dag wel kansen op regen of enkele buien. De stevige wind neemt eh, weer in kracht af en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur loopt langzaam weer wat op. Vrijdag wordt het 11, in het weekend 12 tot 13 graden... en na het weekend ongeveer rond de 15 graden. Wij gaan eh, weer verder met de muziek... En eh, dat is 1, 2, 3 van Ronnie Flex samen met Leeuw Kleine. 2, 3, 4 pillen gebruikt. Boy, je komt binnen met mijn niggas en we willen geen fruit. Ik deed meer expeditie, maar nu lig ik eruit. Leiden is in het huis, je bitch is in het huis. Ik heb 5, 6, 7, 8 flessen gebracht. We vergeten de gesprekken die we hebben gehad. Eh, alle stiffen bitches, ja, we zeggen ze af. Ja, ze bellen me op, maar we bellen ze af, oké. nee, ik kan me niet gedragen nu. En ze zakken naar beneden als een parachute. Ey, ik ben elke dag jarig nu. Hou je bek dicht, je moet me niks vragen nu. Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis. En mijn 2, 3, 4 pillen gebruikt. En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis. En mijn pupillen, ja, die liggen eruit. Want ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Alle tieners zeggen nee tegen drugs met een C. Ey, door je neus, dat is niet oké. We hebben drank en drugs, geen koffie en thee. En je bitch wil chillen nog steeds. Ik heb niks met de SGP. Die commotie, daar zit ik niet mee. ik ben steeds weer op je tv. Ik gooi mijn middelvinger op, op eh, steeds in onze pyjama's nu, de meeste zakken naar beneden als een parachute Ey, ik kan me niet gedragen nu, ja we roken en we hoesten als bejaarden nu Nou ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt en ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis Ja maar pupillen, ja die liggen eruit, En ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt Nou ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt en ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis En mijn pupillen, ja die liggen eruit, En ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt 1, 2, 3, pillen gebruikt Ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt.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 Nikola Tesla, master of lightning. See him right here en de energy blijft hier. We, we, we, we kennen geen spijt meer. against you. I just hope that it gets to you. I hope that you see this through. I hope that you see this true. What can I say? Please recognize I'm trying, baby. I feel why, why, why, why, why, why. It's at me, I feel why, why, why, why, why, why. You see me do my da da da da da da. So me by that why, why, why, why, why. When you walk out, la la la la la la. Man, I care for my ta ta ta ta. Yeah to get done, done, done, done at work. Come over. We just need to slow the motion. Don't get out of way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna hand me off. Yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face.